3 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Beachvolleyballer Steven van de Vee moet vier jaar de gevangenis in. Een Britse rechter veroordeelt hem voor de verkrachting van een meisje van 12. Van de V bekende een maand geleden schuld in de rechtbank. In augustus 2014 reisde hij naar Engeland om het meisje te ontmoeten... nadat ze elkaar via Facebook hadden leren kennen. Zij was destijds 12. Hoewel hij haar leeftijd wist, hadden ze meerdere malen seks met elkaar. In de komende jaren gaan opnieuw een aantal gevangenissen dicht. Een derde van de cellen staat leeg en dat kost te veel, laat het ministerie van Justitie aan de Tweede Kamer weten. Het is volgens het ministerie onvermijdelijk dat dit consequenties gaat hebben voor het personeel. Welke gevangenissen gesloten worden is nog niet duidelijk. Er wordt gewerkt aan een plan dat in de zomer klaar moet zijn. Vorig jaar nog maakt het ministerie bekend dat er voorlopig niet meer bezuinigd zou worden op het gevangeniswezen. Het personeel is vandaag ingelicht. De fusie van de hotelketens Marriott en Starwood gaat toch door. Marriott heeft zijn bod om Starwood over te nemen verhoogd. De raad van bestuur van Starwood gaat ermee akkoord. Marriott wil nu 13,6 miljard dollar betalen. Starwood vindt dat bod aantrekkelijker dan een Chinees bod... mede doordat Marriott en Starwood al toestemming hadden gekregen van de autoriteiten voor de fusie. Daarnaast had Starwood anders 400 miljoen dollar boete moeten betalen aan Marriott... vanwege het afbreken van de deal in november. Ook Davy Prupper heeft zich afgemeld voor het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV heeft een voetblessure... en moet de oefenduels met Frankrijk en Engeland aan zich voorbij laten gaan. Prupper liep de blessure gisteren op tegen Ajax. Hij is de zesde afvaller bij Oranje. Ook Arjen Robbe, Daryl Janmaat, Ron Vlaar, Erik Pieters en Jurgen Locadia hebben zich al afgemeld. Het weer. Vanmiddag wordt het, nog, wordt het vaker droog.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 Hoping you grow and start giving in. Spout a holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side on the other side on the other side. sex, sex. Give it to me. Uh. Yeah. last week, honey, he's so vain. Yeah, he been loving himself on than Kim and yeah. I'm like, boy, stop, run that back. Goddamn you, father, can you play that sax? Hard ass you, Mr.